Zoals eh, bijna altijd bij vuurwerk zou ik willen zeggen... dan komen er emoties bij, beeldvorming ook... En het kabinet eh, moet gedacht hebben dat het naar de zorg als geheel natuurlijk geen verhaal is... als je in deze omstandigheden gaat zeggen... nou, we gaan dit jaar toch maar wel vuurwerk afsteken. Het kabinet zegt dat, eh, dat, dat ze de vuurwerksector net als vorig jaar een vergoeding geven... ter compensatie van de schade. Goed nieuws voor het betaald voetbal. De overheid trekt 36 miljoen euro uit om ze te compenseren. Nu er tot zeker 4 december geen publiek bij wedstrijden mogen zijn. De clubs in het betaalde voetbal overwogen om alle duels de komende drie weken uit te stellen. Maar dat werd door de KNVB als onhaalbaar en te risicovol beschouwd. Limburgers die de dupe zijn van de watersnood afgelopen zomer krijgen opnieuw 1000 euro. Het gaat dan om mensen die het zwaarst zijn getroffen. Begin december staat het geld op de rekening. Het geld komt uit het Rampenfonds. Met inzamelingsacties is ruim 11 miljoen euro opgehaald. Al twintig jaar zijn de nieuwste kampeertrends te volgen bij RTL 4 in campingprogramma's. Presentator Sander Jansson viert dit weekend een jubileumfeestje met een nieuw seizoen in de tent, vouwwagen of caravan. Je blijft jong, het is gezellig, kijk maar naar mij. Nou ja, goed. En de tijd verliest, ja, dat merk ik ook. <laughs> In de 15 seizoenen zagen we Corine, Marit, Gigi, Yvonne en Gabi kampeerprogramma's presenteren en vervolgens ook weer de koffers pakken. Maar Sander kampeert nog steeds met, met camera na 20 jaar. Nee, qua co-host is er nog nooit iemand blijven hangen. Ehm, ja joh, ik ben zo'n lastig persoon. <laughs> Nee. Camp to go heet Camping Live tegenwoordig en het is morgen te zien eind van de middag op RTL 4.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 Hebben jullie er ook zin in? See it! Kicking louder, kicking harder. Met nu, een uur lang, DJ Dion Sydney. Oh, wat lekker hoor natuurlijk niet één uurtje draaien. Twee uur lang zie je het keihard door jou? speakers. 106.9, 104.5. Zat voor zelfs grootste dansvloer. Ja, het is naar achter. Het mag gewoon. Er mag gedanst worden. Ik zou zeggen, pak die flesje drank erbij. Je hebt ze nodig. Het moet, het kan. En wagen dansje. Dit is DJ Dion Sydney in de mix. your backs with it, I it sexy it hurts. I'm too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York or Japan. Yeah, yeah. I'm too sexy for this chain, too sexy for your game, too sexy for this fame. Yeah, yeah. I'm too sexy for the trap, too sexy for the cap. nasty now. go. Thank you. just like this. So let's get down, let's get down to business. Mama, please don't worry about me. Mama, about to let my heart speak. Friends keep telling me to leave. So let's get down, let's get down to business. Let's get down, let's get down, let's get down, let's get down, let's get down, let's get down, let's get down, let's get down, down, down, down. Dion Sydney. Live in de mix. En als je denkt, wat een gave plaat is dit. Ja, dat is een eigen creatie van DJ Dion Sydney hemzelf. En, en, als je denkt van, hey, die heb ik vaker voorbij horen komen. Ja, dat kan zomaar. Als je in de club stond, dan werd hij uh, eh, zwaar gesupport al. Ik hoorde volgens mij ook binnen laat eh, voorbij komen op Slam FM. Tijdens de set van Chris Cross. Nou, helemaal gaan natuurlijk. En ja, waar hoor je het eerst? Hier bij het natuurlijk. Tot aan 10 uur. DJ Dion zit hier in de mix. En ja, hij gooit er nog wat, eh, wat power in hoor. En power, dat hebben ze ook in Rotterdam momenteel.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 First they release their bodies. Later on they're doing their soul, their spirit with the Lord. That's just the way we do it conversations in zijn zet. Maar niet getreurd. Zometeen naar nieuws weerverkeer van 10 uur. Een uur lang DJ JK in de mix.